NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De PvdA in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Kampen over de geheime afspraken die het ministerie van Economische Zaken... in 2005 heeft gemaakt met oliemaatschappijen. Uit documenten die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat een hoge ambtenaar met Shell en Exxon afsprak hoeveel gas er op de lange termijn mocht worden gewonnen in Groningen. De afspraak is niet gedeeld met de Tweede Kamer. Minister Kamp zegt dat de afspraken geen, geen gevolgen hebben gehad voor de beslissingen die hij heeft genomen. Of dat ook geldt voor zijn voorganger Brinkhorst durft hij niet te zeggen. De Syrische vluchteling die vorig jaar in Zaandam werd opgepakt... omdat hij een terrorist zou zijn, lijkt onschuldig. Volgens het AD twijfelen deskundigen aan de verhalen... die de 18-jarige Mohamed B. tegen medevluchtelingen heeft verteld. Hij zou uit onzekerheid hebben opgeschept dat hij lid was van IS. B werd in december aangehouden op een asielboot op basis van verklaringen van andere vluchtelingen. Zijn arrestatie was voor sommige politici het bewijs dat zich onder de duizenden vluchtelingen ook terroristen zouden bevinden. De korpsleiding van de politie laat versneld duizenden politiemensen screenen door de AIVD. De agenten hebben toegang tot gevoelige informatie en mogelijk zijn ze niet goed of helemaal niet gescreend. Er is haast bij omdat veel agenten vanaf 1 juli in een nieuwe functie bij de nationale politie gaan werken. De agenten moeten onder meer een vragenlijst invullen over hun financiële situatie, eventuele schulden, drugs- of drankverslavingen en buitenlandse reizen. En ook de achtergronden van ouders, broers en zussen worden gescreend. Het AD schrijft dat maximaal 3000 agenten worden gescreend. In Rotterdam-Delfshaven is vanmorgen vroeg een krantenbezorgster neergestoken. Een getuige hoorde kort na vijf uur hulpgeroep. De politie vond de vrouw zwaargewond naast haar fiets. Ze is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Er is nog geen spoor van de dader. Het weer vrij zonnig met in de loop van de dag wat stapelwolken... en in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat bij Batuverdorp 4 kilometer file. Op de A12 richting Den Haag oude rijn 3 kilometer dan kapotte auto. Er is één rijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat er een ongeluk tussen Warmond en de afrit Oude Wetering 4 kilometer.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 Eh, we gaan eh, genieten van eh, Come Rain, Come Shine. Nou, vanmorgen is dat in ieder geval zonneschijn. Jerry Mulligan. van Jerry Mulligan. Come rain or come shine. Kijk uit het raampje van de studio hier nou. Het is eh, shine hoor luisteraars. Gelukkig wel vandaag. En dat bleek ook wel, want vanmorgen eh, op de zeeweg... toen ik deze kant op reed, dat was heel vroeg... Eh, was de zeeweg nog wel aardig, aardig bezet... wat auto's betreft richting het, het strand. Ja, ik ben via de zeeweg gekomen... omdat ik eigenlijk een beetje bang was dat via de Zandvoortse Laan... om naar de studio te komen hier op de Tolweg ja, toch een beetje meer files zou staan. Nou, ik weet niet of dat ook zo geweest is, heb ik niet kunnen vaststellen. Maar in elk geval verwacht ik wel een hoop drukte. Eh, u heeft afgestemd naar ZFM antwoord. dat is maar goed ook. Want ik stop de muziek niet. Don't stop the music, de Brecker Brothers. Betere koperwerk, om het zo maar te zeggen. Zelfs al heeft u een hekel aan koperpoetsen. Als er muziek mee wordt gemaakt gaat het allemaal goed. Eh, koperduo, zeg maar. Eh, ik dacht saxofonist en trompetist. Eh, die op hun album allerlei original album classics hebben vastgelegd. Waaronder ook dit nummer Don't Stop the Music. De Gentle Rain wordt nu gebracht door Toet Stilmans. Maar niet echt hoor, je kunt gewoon aan het strand. swingde. Dat was uh, samen met, eh, even kijken, Jan Oosthof. En dat heette natuurlijk After You've Gone. Nou, nadat je bent weggegaan. Komt er alsmaar post binnen van alimentatie betalen en zo. Verdorie, verdorie, verdorie. Je hebt me goed beet. Goed beet. <laughs> Piet, Chris. Even kijken hoor. Piet, Chris, Christy Liep. En uh, Ferdinand Povel. Ja, saxofonist Ferdinand Povel. Namelijk maken ze een, eh, een de Graaf trio luisteraars... waar u nu naar luistert. van dit maar liefst eh, bijna 15 minuten uh, durende nummerluisteraars. Eh, top saxofonist van Nederland. Ferdinand Povel was dat. We gaan ook nog even wat genieten van wat groeners. En de eerste groener... groener is een, een zanger uit Amerika.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 You and I are just like a couple of tots running around the meadow. Picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung.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 En samen met Michael Bublé haalt hij wat geld voor u uit de hemel. Nou, kan ik cadeautjes verkopen voor moederdag. <laughs> Pennies from Heaven. time it rains, it rains pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down and trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, uh, for you and me. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? Trading for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you gotta have showers.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 If you want the things you love, you gotta have showers. There'll be pennies from heaven for you and me. Pennies from heaven. Vijf over half twaalf is het de Spanish from Heaven from You and Me bij ZFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort Jazz. Eh, al meer dan 25 jaar natuurlijk een heerlijk programma bij deze eh, lokale radiozender. Ik heb de eer, mijn naam is Cheryl Duijf, om dat vandaag allemaal voor u te presenteren. En daar ben ik heel blij mee, want uh, dat doe ik graag voor u ondanks het feit dat het al heel erg mooi weer is... en ik eigenlijk ook wel lekker in het zonnetje zou kunnen gaan zitten. Dat nou, doe ik gewoon niet, hoor. Want uh, uh, tijd is gewoon aan mijn kant. En ik heb nog een heel hoop tijd vandaag om in de zon te zitten. Time is on my side kent u natuurlijk van de Rolling Stones. Maar het is ook op een jazzy manier vertolkt door de Smooth Jazz Express. Time is on my side. Ja, Time is on my side. U kent het natuurlijk van de Rolling Stones. En dit was een uh, hemmend uitvoering van het dus, eh, Smooth Jazz Express. Uh, any Old Time of the Day. Stan Getz samen met Burt Bacharach. Die man heeft een hits geschreven. Het is echt ongelooflijk hoor. Stan Getz muziek gaat maken met Burke Bagrack. nou, dan eh, kan er alleen maar grote klassen ontstaan. En dat is ook muziek wat je elk moment van de dag kan draaien. En daar hebben de mannen ook aan gedacht. Want ze gaven het de titel Any Old Time of the Day. Ja, Wise and Lovers, Wes Montgomery... is van Burt Bacharach. dan eh, een Jess walsje. Wes Montgomery met muziek van Burt Bacharach. Wives and Lovers. Eh, als u vandaag uw moeder niet kunt bezoeken, luisteraars... om wat voor reden dan ook, dan, eh, dan kunt u altijd nog bellen. En dan zegt u gewoon, I just call to say, I love you. waren dat met uh, I Just Called To Say I Love You. U kent het natuurlijk allemaal van uh, eh, Mr. Stevie Wonder. Eh, kijk op mijn klokje, we hebben niet zo lang meer. Een minuutje of acht nog, luisteraars. ik draaide net Time Is On My Side van de Rolling Stones. Vond u het leuk? Dan gaan we Painted Black ook doen. Ik kijk op mijn klokje, ik moet alweer eh, naar het laatste eh, nummer van vanmorgen toe. En eh, dan pakken wij maar eventjes een mooi nummer. romantic Jazz, John DiMartino. En het is een nummer van de Beatles. Het heet For No One. En daarmee sluit ik vandaag uh, Zandvoort Jazz af. Ik wens u allemaal een fantastische, zonnige... Nou, dat gaat helemaal goed komen. zonnige dag toe. ik kreeg net al het advies van onze programmaleider hier smeer je goed in als je de zon in gaat. Want het is eh, een hoge UV-factor. En eh, je kan binnen een half uur al verbrand zijn.